Goedenavond, ik ben Stef Bandstra en dit is het nieuws van NWS op 3. Grote zorgen over het drinkwatertekort in Nederland drie van de tien drinkwaterbedrijven houdt er al rekening mee dat er deze zomer flinke tekorten zullen zijn. Dat blijkt uit een belrondje van mijn collega's van Nieuwsuur. De zorgen zijn het grootst in de regio's Overijssel, Gelderland, Groningen en het westen van Zuid-Holland. Komt natuurlijk allemaal door... Klimaatverandering heeft een enorme impact op het waterverbruik. Dus we zien in de winter nog wel steeds hetzelfde niveau, maar in de zomerperiode enorme pieken eh, die ontstaan. En ja, dat kunnen we met de huidige installaties bijna niet meer, uh, niet meer eh, waarborgen dat iedereen dan water uit de kraan blijft houden. Daarom worden nu op meerdere plekken in het land grote gaten gegraven waar water kan worden opgeslagen. Maar, zeggen de drinkwaterbedrijven, mensen moeten ook gewoon leren zuiniger om te gaan met water. Honderden mensen die 40 tot 50 jaar geleden zijn geadopteerd... kunnen waarschijnlijk nooit meer hun biologische ouders vinden. Eind jaren 90 heeft de overheidsinstantie, die de bol in de gaten houdt... honderden van die papieren vernietigd. Minister Weerwind, die erover gaat, wil dat de documenten voor altijd bewaard blijven... en ook strengere eisen gaan stellen aan de adoptielanden. En daar is hij ook al een tijd mee bezig. Een aantal landen heb ik ook teruggebracht, juist om die zorgvuldigheid eh, vast te houden... en het kind centraal te stellen. En dan nog een bijzondere reddingsactie in Den Haag. Daar was kat Diti elf dagen vermist, tot gisteravond. En het balletje begon te rollen toen de buren een vreemd geluid hoorden in hun schoorsteen. Dus ging de dierenambulance toch maar even kijken. Ik zie oogjes. Ja, boers, kom je redden. Ja, eerst proberen ze de kat nog te redden door een dekentje met een mandje met eten te laten zakken. Ik gaan van deze proberen te laten zakken dat hij op de grond is. En dan hoop ik dat ze veel honger heeft en dan in het mandje gaat eh, klimmen. En op het moment dat ze gefocust is op eten gaan we deze proberen omhoog te takelen. Ja, maar dat lukte niet. Maar ja, die kat die moest er wel uit.